Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat zijn regering niet tot een lockdown zal besluiten. Volgens hem is dat niet nodig en is het middel erger dan de kwaal. Trump verwacht dat er in april voor alle Amerikanen een vaccin is. Hij zei er niet bij waar hij die bewering op baseert. Tot nu toe is er nog geen enkel vaccin op de markt gekomen. Al meldt fabrikant Pfizer grote vooruitgang. Het aantal nieuwe besmettingen in Amerika bereikte gisteren het record van 153.000 per dag. De belangrijke Amerikaanse tv-zenders zeggen dat de democraat Joe Biden de winnaar is van de presidentsverkiezingen in de staat Georgia. En dat president Trump in North Carolina heeft gewonnen. Ze voorspellen dat op basis van de nu getelde stemmen. Georgia en North Carolina waren de enige staten waar nog geen winnaar was aangewezen door de media. De uitslag in Georgia is nog niet definitief. Vandaag begon een handmatige hertelling omdat de wet dat voorschrijft bij een verschil van minder dan een half procent. De uitslag is van geen invloed meer op de uiteindelijke landelijke uitslag. Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech kan op korte termijn niet erg veel mensen in Nederland helpen. Dat heeft de voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers, gezegd... in Langste Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. De IC-arts heeft gisteren met de directeur van Pfizer gesproken. Volgens Gommers zijn er nu wereldwijd 50 miljoen vaccins gemaakt. En dat betekent dat de komende tijd in Nederland per maand 10.000 mensen kunnen worden ingeënt tegen corona. En dat zijn kleine aantallen, al dus Gommers. Aruba en Nederland zijn het eens geworden over extra coronasteun. Dit jaar krijgt het land 105 miljoen euro directe begrotingssteun. In ruil daarvoor voert Aruba hervormingen uit. Onder meer op het gebied van bestuur en overheidsfinanciën. En ook helpt Nederland Aruba met het herfinancieren van schulden... en met de versterking van de rechtsstaat. Het weer. In het noorden opklaringen, minima rond 6 graden.